Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet veel meer geld naar het verstevigen van Nederlandse dijken... om te voorkomen dat de boel onder water komt te staan. Dat komt allemaal door de stijgende zeespiegel... als gevolg van klimaatverandering. Dat maakt demissionair minister Harbers net bekend. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Wat betekent dit nou concreet? Nou, in totaal gaat het om 2000 kilometer dijk eh, dat verstevigd moet worden. Eh, er zitten overigens ook waterkeringen en dammen bij. En eerder dacht het ministerie dat het om 1500 kilometer eh, was... wat nodig zou zijn om versterkt te worden. Maar de normen zijn strenger geworden en daarom komt er 500 kilometer bij. en dat moet dan dus in 2050 allemaal geregeld zijn, zodat het weer veilig is. Het gaat om tientallen miljarden euro's meer dan eerder was gedacht. Minder mensen liepen vorig jaar het risico om in armoede terecht te komen komen. Die kans is gedaald van 5 naar 3,8 procent. En dat is het laagste niveau sinds eind jaren 70. Economiecollega Roland Muller, hoe zit dat? Nou, dat komt vooral omdat huishoudens met een erg laag inkomen in 2022 eh, hulp kregen bij het betalen van een energierekening. En daardoor werd voorkomen dat ze onder de, de armoedegrens van 1200 euro kwamen. En eh, sowieso kregen alle huishoudens, dus niet alleen de armsten... eind 2022 een korting van 380 euro op hun energierekening. Het CBS waarschuwt wel, als volgend jaar plotseling alle steunmaatregelen wegvallen... dan zal het aantal mensen in de armoede weer oplopen. En dan naar de ruimtetelescoop. De tijd van pixelachtige beelden uit het heelal is voorbij... Europa heeft er een soort Full HD-ruimtetelescoop bij... van het Europese ruimtevaartcentrum ESA. De eerste beelden zijn nu naar buiten gebracht. En hoogleraar sterrenkunde Koen Kuiken raakt er niet over uitgepraat. Het zijn echt prachtige beelden, zeker als je erop inzoomt. Je blijft maar meer en meer details zien. Overal verre, verre eh, sterrenstelsels. Eh, dus die combinatie van scherpte en grootte van deze beelden is echt ongekend en iets dat je onmogelijk met zelfs de beste sterrenwachten op, de, op aarde kunt doen. De telescoop werd in juli in gebruik genomen en moet de grootste 3D-kaart van de ruimte ooit maken. Dan nog het weer, wat zon, wat wolken, wat regen, graad of 11. Morgen eerst nat, verder grotendeels droog, dan een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits begonnen. De meeste vertraging zien we daar nu op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelof rijdt het langzaam over 9 kilometer. De vertraging is 10 minuten.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 Nederland stelt een marineschip beschikbaar voor hulp aan Gaza. Het patrouilleschip Holland gaat naar Cyprus en kan worden ingezet bij evacuaties. Cyprus werkt aan een internationale zeecorridor voor humanitaire hulp aan Gaza. De politie heeft een man van 62 uit Gorkum aangehouden... voor de bedreiging van de burgemeester van die stad. Zij werd maandagochtend op de Weekmarkt in Gorkum met de dood bedreigd. De verdachte zou haar eerder dit jaar ook al hebben bedreigd. Er moeten in de toekomst nog veel meer dijken en dammen versterkt worden. Tien jaar geleden werd nog gedacht dat zo'n 1500 kilometer dijk aangepast moest worden. Nu blijkt dat 2000 kilometer dijk te zijn. Het weer, regen, vrij veel wind. Het is een graad of 10. Morgen eerst overwegend droog, later weer buien en opnieuw ongeveer 10 graden.